uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Amsterdam is advocaat Dirk Wiersum doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in de grote liquidatiezaak rond Ridouan Taghi. De schutter is te voet gevlucht, zegt de politie. Een buurtbewoner zegt meerdere schoten te hebben gehoord. De liquidatie was in de wijken buiten Veldert. De politie is op zoek naar een man tussen de 16 en 20 jaar oud. Volgens het opsporingsbericht was de man in het zwart gekleed. Eerder werd de broer van kroongetuige Nabil B. al doodgeschoten. Die moord was waarschijnlijk een vergelding voor het besluit van B. om kroongetuige te worden in de zaak tegen Taghi. Volgende week zou het proces verder gaan. In Israël hebben zowel premier Benjamin Netanyahu als zijn opponent Benny Gantz gezegd dat zij de nieuwe regering zullen vormen. Met bijna alle stemmen geteld heeft geen van de twee een parlementaire meerderheid. Zowel de centrumrechtse Likud-partij van Netanyahu... als de centrumlinkse Blauw-Wit van Gans krijgen waarschijnlijk 32 zetels. In de Knesset zijn 120 zetels. In april lukte het Netanyahu niet om een coalitie te vormen... en daarom moesten de Israëliërs voor de tweede keer in een jaar naar de stembus. Verwacht wordt dat het ook nu weer lastig zal worden om een regering te vormen. Er wordt zelfs rekening gehouden met een derde stembusgang. Het grondpersoneel van KLM legt vanmiddag opnieuw enkele uren het werk neer. De luchtvaartmaatschappij en de vakbonden liggen al maanden in de clinch over een nieuwe CAO. KLM-medewerkers eisen een loonsverhoging, meer vaste contracten en betere roosters. Bij twee eerdere werkonderbrekingen vielen tientallen vluchten uit... en waren er vertragingen gedurende de dag. KLM heeft voor vandaag uit voorzorg 12 Europese vluchten geschrapt. Het weer, de zon schijnt geregeld. Alleen in het noorden en westen kan af en toe een buitje vallen. Het wordt vanmiddag 15 tot 18 graden. Morgen verandert er weinig.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 it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far.